uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde op hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert zal de komende dagen of weken moeten blijken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. Het lijkt tot het laatste moment spannend te worden of de wet genoeg steun krijgt. Uit de rondgang blijkt dat veel partijen nog vragen hebben... en nog niet weten of ze voor of tegen zijn. Als de wet er komt, kunnen mensen zelf kiezen welke geslachtsaanduiding ze in hun paspoort willen... zonder dat daar eerst een verklaring van een deskundige voor nodig is. Ook jongeren onder de 16 mogen volgens de nieuwe wet hun geslachtsregistratie wijzigen als een rechter daar toestemming voor geeft. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover dat rondging binnen het Nederlandse leger leidde niet tot actie. En volgens Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen. Maar volgens Nederland bleek dat hij er niks mee te maken had. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in het tv-programma Op1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij de aardbevingen in Groningen... kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over... en wil hij zich meer laten zien. Het weer, het wordt een bewolkte dag met veel buien.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 Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach. Nee, dat dat je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten nog een gaan slapen.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 Yes, we do. Everything about girls are talking. Girls are talking. Girls talk about the who, the the the to. think nobody knew. Because the girls are talking. The girls are talking. The girls are talking. What the girls kids chances breathe between us?